De Britse premier May heeft niks voor elkaar gekregen op de Europese top in Brussel. Dat is de strekking van de reacties in Britse kranten en van May's politieke tegenstanders. The Guardian vindt dat de hoop van May de bodem is ingeslagen... en volgens The Sun is de premier ongeveer te verstaan gegeven dat ze moet opdonderen. De partij Labour vindt dat er nog voor de kerst een stemming moet komen in het parlement over de Brexit-deal... Als die deal wordt afgewezen wil de Schotse premier Sturgeon... zo snel mogelijk een tweede referendum over de brexit. De jacht op de grote drugsbazen in het zuiden van Nederland wordt opgevoerd. 10 tot 15 mensen maken de dienst uit in de drugswereld in Noord-Brabant en Zeeland. Zo blijkt uit een onderzoeksrapport. Tot nu toe is deze groep buiten schot gebleven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt 25 miljoen euro extra vrij... om meer te kunnen doen aan opsporing van bijvoorbeeld de geldstromen. Uit het onderzoek blijkt dat de grote jongens in de drugswereld zich onzichtbaar hebben gemaakt door ingewikkelde fiscale en juridische constructies. Ook zouden ze volgens het onderzoek sober leven, juist om niet op te vallen. De politie heeft een man en drie vrouwen aangehouden voor afpersing van meer dan tien jonge vrouwen. De slachtoffers werden onder druk gezet om geld te betalen. Anders zouden naaktfoto's van hen op internet gezet worden. De vrouwen van 18 tot 25 jaar oud komen uit het hele land. De man zou een van de slachtoffers verkracht hebben toen ze hem geld kwam brengen. Bij onderzoek in zijn huis in Den Haag zijn een telefoon en een laptop in beslag genomen. Die leiden naar de drie vrouwen die ook zijn opgepakt. Zij waren mogelijk betrokken bij de afpersing. Het weer nog wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 3 graden. Morgen wordt het nog iets kouder, maar dan is er wel meer zon.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.